Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Rusland, hoe de brand is ontstaan, is onbekend. Er zijn geen gewonden gevallen. Bij het klooster hoort een begraafplaats waar grote Russische kunstenaars liggen... als Tsjechov, Gogol en Prokofjev. Deelnemers van een triathlon in Puerto Rico zijn door een boze automobilist beschoten. De chauffeur kreeg ruzie met de organisatie toen hij naar zijn zin te lang moest wachten tot een peloton fietsers voorbij was. Hij werd kwaad en opende het vuur met een automatisch wapen. Twee fietsers werden door rondvliegende kogels geraakt. Eén kwam van schrik ten val. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks de schietpartij werd de triathlon gewoon afgemaakt. Tennisser Robin Haase heeft op het Masters toernooi van Indian Wells voor een stunt gezorgd. De 27-jarige Hagenaar versloeg de als zevende geplaatste Zwitser Stanislas Wawrinka. Hij deed dat in drie sets, 6-3, 3-6, 6-3. Haase boekte deze week in Californië tegen Alex Boltel zijn eerste zege van 2015. In de derde ronde van Indian Wells speelt Haase tegen de Tsjech Lucas Rosol. Het weer bewolkt en op de meeste plaatsen droog met minima rond 2 graden.